Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land bereid is om verder te praten over het Amerikaanse voorstel om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Hij wil de gevoelige punten bespreken met president Trump, op voorwaarde dat Europese bondgenoten bij dat gesprek mogen zijn. Volgens Zelensky moet er nog veel werk worden verzet. Het plan van Trump is op een aantal punten aangepast... na gesprekken met Zelensky en Europese leiders. Volgens het Witte Huis gaat het om details... Maar eerder werd al duidelijk dat Rusland en Oekraïne het vooral oneens zijn... over het opgeven van bezet gebied en over het verkleinen van het Oekraïense leger. Koning Willem-Alexander heeft in Amsterdam het Suriname Museum officieel geopend. Hij prees het doorzettingsvermogen van de mensen die het nieuwe museum in vier jaar tijd hebben mogelijk gemaakt. De koning sprak van een heel bijzondere dag. Ook omdat Suriname vandaag precies 50 jaar geleden onafhankelijk werd van Nederland. Hij feliciteerde het land daarmee en kreeg een rondleiding in het museum. Daarin is aandacht voor de jarenlange slavernij en de koloniale overheersing... maar ook voor de recentere geschiedenis zoals de decembermoorden van 1982. Ook de flora en fauna en de cultuur van Suriname komen aan bod. Hamas en Islamitische Jihad hebben weer een lichaam van een overleden gijzelaar overgedragen aan Israël. Het zou gisteren zijn gevonden in Nusayrat, een vluchtelingenkamp in midden Gaza. In Israël wordt met DNA-onderzoek vastgesteld of het inderdaad om een gijzelaar gaat. En als dat zo is, moet Hamas nog twee lichamen overdragen als onderdeel van het bestand. Sinds het ingaan daarvan heeft Israël de lichamen van 330 Palestijnen teruggegeven. Daarvan konden er maar 95 worden geïdentificeerd doordat er in Gaza een tekort is aan materiaal om DNA te onderzoeken. Het weer, steeds minder buien en vannacht op veel plaatsen mist... bij minima rond het vriespunt. Morgen overdag eerst mistig, later laaghangende bewolking en ongeveer 6 graden. De komende dagen blijft het licht wisselvallig en geleidelijk wordt het minder koud. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog wat vertraging op de A2. Den Amsterdam bij Breukelen. 4 kilometer en een kwartier op oponthoud. Bergingswerkzaamheden houden daar twee rijstroken dicht. Bij knooppunt Burgerveen op de A4 gaat het een stuk beter. Vanuit Amsterdam naar Den Haag nog 7 kilometer file. Vanaf Badhoevedorp 20 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn daar vrij. 20 minuten vertraging ook op de aansluitende A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt De Hoek. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam over Amstel 4 kilometer kilometer file en een half uur tijdsverlies.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 Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en op mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen... draai ik deze uitzending weer een gezellige mix van mainstream jazz. Speciale aandacht besteed ik aan een trompetfenomeen uit de jazzscene, Chad Baker... die grote delen van zijn carrière in Europa en in Nederland doorbracht. Zijn prachtige subtiele trompetklank verdient vanochtend extra aandacht. En verder draai ik nummers van de Dave Brubeck Trio met Jerry Mulligan... een interessante combinatie... Duke Ellington, Earl Gerald, Andre Previn, Horace Silver... Jason Marsalis, het Gene Harris Scott Hamilton Quintet... en Sonny Stitt, om maar een paar artiesten te noemen. Dus relax, Schenk nog een kopje koffie in en geniet de komende twee uur weer van een swingende ochtend met heerlijke jazz. Ik begon deze uitzending met het nummer Moonlight Becomes You van Chet Baker. En Chet werd op deze opname begeleid door Herb Geller op alt, Jack Montrose op tenor, Bob Gordon op bas, sax, Russ Freeman piano, John Mondragon op bas en Shelly Man op drums. Het tweede nummer wat ik ga draaien is van het Dave Brubeck trio met Jerry Mulligan. Het is een opname live at the Berlin Philharmonic uit 1970... waar we Dave Brubeck horen uiteraard op piano... Jerry Mulligan op bariton... Jack Six op bas en Alan Dawson op drums. Luistert u naar deze uitvoering van Basin Street Blues. dat was het enthousiaste publiek in eh, Berlijn. Het eh, Berlin Philharmonic. Bij het trio van Dave Brubeck met Jerry Mulligan. Ik heb alweer een uh, eh, standaard nummer klaarstaan hier. En dit keer is de solist Duke Ellington. Worden Duke Ellington meestal met zijn grote orchestra. Maar ik heb hier een LP getiteld Money Jungle... waar Duke op de piano in trio-bezetting is te horen... met niet minder dan Charles Mingus op bas en Max Roach op drums. Dus eh, de top of de top, zou ik zeggen. Het is al een wat oudere opname uit september 1962. Luistert u naar Duke Ellington met Caravan. wel heel originele uitvoering van het nummer Caravan... door het Duke Ellington Trio. Dan eh, ga ik weer wat draaien van eh, Chad Baker... die vanochtend eh, wat extra in het zonnetje wordt gezet. Chad is hier weer te horen, zowel op de trompet als vocaal. Hij wordt weer begeleid door zijn min of meer vaste pianist voor jaren, Russ Freeman... En daarnaast zien we Carson Smith op bas en Bob Neal op drums. Een opname uit eh, Los Angeles, hele tijd geleden. De 7 maart zie ik hier staan, 1955. Eh, met die kenmerkende stem gaan we luisteren naar My Funny Valentine. My Funny Valentine Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographed unstoppable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mind? when you open it to speak? Are you smart? But don't change it. Eh, doen. En wel met het Count Basie Orchestra en Ella Fitzgerald. Het is eh, een van mijn favoriete cd's die, eh, die ik in mijn collectie heb. <coughs> Getiteld Jazz at the Santa Monica Civic 1972. Een uh, driedubbel cd met een prachtig concert met een keur aan artiesten. Waaronder dus Count Basie met zijn orkest en Ella Fitzgerald. En Ella zingt hier Shiny Stockings. shiny stockings that I wear when I'm with you. I wear cause you told me that you dig that crazy hue when we go to a dance? Do you think of romance? Oh no, you take a glance at those Chinese stockings. Then comes some chick along with great big stockings too. You smile and you leave me lonely. What am I to do? to find a new Ella en Count Basie. Eh, we gaan een eh, schakeling maken. Iets wel anders weer. Namelijk uh, André Previn. André Previn, bekend zowel als klassiek dirigent... bij een grote symfonieorkesten... maar ook een bevlogen jazzmuzikus. Een aantal jaren geleden alweer overleden. ik heb hier een nummer staan van zijn cd Uptown... Songs of Harold Arlen, Duke Ellington en others. En eh, het is een opname op Tellark uit 1990. En eh, naast Andre op piano horen we Mundell Lowe op gitaar... en eh, Good Old Ray Brown op bas. Dus op deze opname, voor zover ik weet, geen drums. Het was een opname die gemaakt is in de American Academy... and Institutes of Arts and Letters in New York City... En André gaat hier spelen het nummer Good Queen Bess. was André Previn met Good Queen bass Met een stuwende Ray Brown op bas en een excellerende Mandolo op gitaar. We gaan weer terug naar eh, de featured artist van eh, vanochtend, Chad Baker. En ik heb nu een nummer van Chad klaarstaan. Eh, een verzamel-cd getiteld The Best of Chad Baker Plays. En hier horen we Chad Baker uiteraard op trompet. P. Jolly op piano Leroy Vinegar op bas en Stan Levy op drums. Het nummer wat eh, u gaat horen is Sweet Lorraine. Baker met Sweet Lorraine. Eh, weer wat vocaals, Carmen McRae. En hadden we net Jerry Mulligan, die begeleid werd door Dave Brubeck Trio. Eh, nu wordt, die, wordt Carmen begeleid door het klassieke Dave Brubeck Quartet. Met eh, Dave op piano, Paul Desmond op alt, Gene Wright op bas en Joe Morello op drums. Een opname uit 1964 in de Basin Street Club in New York. Eh, de, eh, de LP was getiteld Take 5. En het nummer wat Carmen gaat zingen is getiteld Melengta. Melengta. Mel You circle around like that restless sun, but you never wait for the night to come. If you want to live and make life a lot clearer. Maybe you just ought to come a bit nearer. Now you're flying around like a frightened lark. But unless you truly look, you'll be flying in the dark. Ooh, down by the railroad track. When the smoke it fills the sky, there's a girl just standing by, peering through the black down that lonesome track. Well, she searches and she wanders when the smoke is dense, cause she looks at life through a hole in the fence. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Two. too. When the fog's as thick as milk, who's that standing in her silk, watching men at work? Such a funny quirk that it makes her feel much safer when the fog is thick. Cause she looks at life through a chink in the brick. through the crowd, seeking out the noise, shouts from big bad boys. Then she flounces home to mother, though it makes no sense, cause she looks at life through a hole in the fence. You circle around like that restless sun. But you never wait for the night to come. If you want to live and make life a lot clearer, maybe you just ought to come a bit nearer. Now you're flying around like a frightened lark. But unless you truly look, you'll be flying. Carmen McRae in de Basin Street Club in eh, New York. En dat was duidelijk te horen. Want eh, op de achtergrond hoorde je het publiek rustig doorkletsen. Eh, ja, dat is toch wel wat anders dan wanneer wij hier in de krocht... en tijdelijk in New Unicum naar een concert luisteren. Dan houdt iedereen netjes zijn mond. Maar in die tijd was het clubmuziek en babbelde iedereen vrolijk door. Goed, ik heb weer eh, een pianist eh, klaarstaan. Horace Silver. Eh, is natuurlijk al lang geleden overleden. En je wordt ook niet meer veel gedraaid. Maar het was toch een van de baanbrekende pianisten, moet ik zeggen, in de bebop-tijd. Het is een opname die gemaakt is in Hackensack, New Jersey. En dat betekent naar mijn idee dat dat zeker in de Rudy van Gelder studios geweest moet zijn. En het is een mooie bezetting. Horace Silver op piano, Hank Mobley op tenor... Kenny Dorham op trompet, Doug Watkins op bas... en Art Blakey op drums. Van eh, de LP Senior Blues ga ik draaien The Preacher... Horace Silver, The Preacher.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 Ja, dan gaan we snel door. Nog tijd voor anderhalf nummer, denk ik, voor de pauze. Eh, Jason Marsalis kwartet. Eh, Jason, de jongere broer van eh, Winton op vibrafoon. Met Austin Johnson op piano, Will Goble op bas en Dave Potter op drums.